Ook haar activiteit op sportief gebied bijhouden. En bijvoorbeeld hoeveel traptreden ze loopt op een dag. Het horloge is erg populair bij de sporters omdat je er workouts mee kan meten en hoe goed je slaapt. Naast de smartwatch droeg ze ook nog een klassiek horloge.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 Lou Reed en uh, eh, Vicious aan het eh, begin van de tweede Going Underground. Goedenavond, vrienden en vriendinnen. Welkom bij een eh, ja, nieuwe Going Underground. Going Underground, Going Underground. Goedenavond, het is eh, woensdagavond aan de goede kant van de week. De eerste werkweek van 2020 eh, is officieel begonnen. Ga het weer goed? Het gaat nog een keer gebeuren deze maand of komende maand, ik een keertje 2019 zeg. Maar nee, het is vandaag woensdag 8 januari 2020, 9 uur geweest. Het is 7 eh, over 9 om precies te zijn. En de komende twee uur een nieuwe Going Underground op eh, de lokale omroep Een nieuw programma. Vorige week eh, hadden we de allereerste aflevering op eh, Nieuwjaarsdag. En je hoorde inderdaad Lou Reed met zijn meest succesvolle album Transformer. Daarvan Vicious. Er stonden nog een aantal andere succesvolle singles op. Walk on the White Side, Perfect Day, Satellite of Love. Dit was Vicious. Het werd geproduceerd door David Bowie. Nou, David Bowie die zou vandaag 73 jaar geworden zijn. Dus daar gaan we sowieso ook nog wat van draaien. Maar nu eerst, ja, The Strokes en Last Night. Goedenavond. Ongetwijfeld een van eh, de spannendste albums van de Zero's. Is This It? Het eh, debuutalbum van The Strokes. Julian Casablancas en zijn mannen. Sam want daar ook op, eh, onder andere op. En de New York City Cups. Zeven jaar geleden toen kwam eh, album nummer 5 uit. En ze zouden zomaar eens dit jaar met een nieuwe plaat gaan komen. Sterker nog, dat heeft hij eh, afgelopen week bij een concert eh, ja, bevestigd. Dat hij eraan komt. De titel is nog niet bekend, maar hij zou dit jaar aankomen in 2020. nieuwe album, nieuwe plaat van The Strokes. De eerste in zeven jaar wordt het dan. Album nummer 6. Nou, ik ben benieuwd. Goed, nieuwe muziek. Ehm, ik heb dit vorig jaar één keer gedraaid en ik dacht van ja, we gaan er dit jaar gewoon mee door. Het is crew aan Bing. Het is een ja, Amerikaans ja, muziek... Ehm, ja, muziekorkest van, uh, van drie man uit Amerika komen ze. Dit is hun nieuwste single samen met Liam Bridges. Say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway, father. Engine roars. Well, come on, roll with me. sun goes down. The Texas sun, Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. When I'm far from home, the cold winds blow. Stuck out folks I don't. you me can't wait to get there Texas sun. Texas sun. Texas sun. like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Oh, baby, you're so gorgeous. about you and me. Take a little trip. In the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Het heeft uh, verrassend veel weg van uh, eh, Thinking of a Place van eh, The War on Drugs. Maar het is niks minder dan Kruan Bing. uit Texas komen ze. Dat is ja, geen toeval, want deze single die heet Texas Sun. Samen met eh, Liam Bridges is het. En uh, ja, Crew maakt eigenlijk van alles. Eh, psychedelica, soul, funk, instrumental, rock. Ehm, echt van alles dus. Dit is hun nieuwste single vorig jaar. kwam die op, de valreep uit. samen met Liam Bridges en die heet Texas Sun. Ik had eigenlijk ehm, live klaarstaan. Ehm, I Alone van het album Throwing Copper. Maar ik lees nou net, en eigenlijk vermoed ik het al wel een, een beetje, dat er nou een nieuw album aankomt van The Red Hot Chili Peppers. ze komen natuurlijk ook naar Pinkpop. Hè. Daar zijn ze, zijn ze headliner. Ehm, eh, ik vermoed dat eigenlijk wel omdat eh, nou de oude gitarist John Frusciante eh, terugkomt. drummer Jet Smith die heeft het bevestigd dat de band weer druk bezig is met een nieuwe plaat. Ehm, samen met dus de oude gitarist. Onlangs werden fans al verrast met het nieuws dat hij dus weer terugkomt. onderdeel van de band is. En ze zijn dus ook gelijk de studio ingedoken. Nou, details die volgen nog. Maar ik dacht van die live die schuif ik dan even op naar volgende week. En dan nou gewoon een van mijn favoriete Red Hot Chili Peppers. Give it away, give it away, give it away now! Een van de allerleukste van eh, de Red Hot Chili Peppers van het album Blood Sugar Sex Magic. Dat eh, album betekende hun eh, ja, commerciële doorbraak. Under the Bridge stond daar ook op. Die channel werd nummer 1, maar gek genoeg, gek genoeg. Werd, ja, dit deed helemaal niks. Tenminste, het kwam niet verder dan de Het Is geen hit geweest dit in Nederland. Heeft niet in de top 40 gestaan, als je me niet gelooft. Je mag het opzoeken. Dus is misschien ook wel een keertje leuk deze voor het item de hit die geen hit is geweest. Die krijg je sowieso nog vanavond rond kwart voor tien en kwart voor elf. Hé, nou, lekker. Red Hot Chili Peppers komen dus met een nieuw album. Eh, en eh, ja, dit was uh, Give It Away. Ik moet zeggen dat het laatste album van de Red Hot Chili Peppers was nog niet eens zo heel slecht. Ook al was het dus niet met de originele gitarist. Ehm, ja, vanavond veelbelovend muziektalent uit de longlist The Sound of 2020 van de BBC. Um, Sound of dat is een, eh, een jaarlijkse BBC-enquête van uh, muziekcritici en eh, nou, industriële figuren om het meest veelbelovende nieuwe muziektalent te vinden. Het werd voor het eerst uitgevoerd door de BBC News website in 2003 en wordt nu uitgebreid behandeld door de online radio- en tv-verkooppunten van het bedrijf, evenals door andere media. Een tienkoppige longlist die wordt elk jaar in december gepubliceerd met een gerangschikte shortlist en de jaarlijkse winnaar die wordt in januari bekendgemaakt. Nou ja, al die nominaties die zijn dus inmiddels bekend. Morgen dan wordt de, eh, de winnaar bekendgemaakt. En vanavond ga je alle artiesten die eh, ja, genomineerd zijn, dat zijn er dus tien eh, in totaal, die ga je allemaal de komende twee uur horen op alfabetisch volgorde. Volgens mij de nummers 2 tot en met 5 die zijn sowieso al bekend. En ja, dan zijn er dus nog zes namen. En één van die zes namen die wordt dus morgen door eh, de BBC door Sound of 2020 eh, uitgerekend. Eh, of, of, ja, uitgeroepen. Dus dat is dan een naam die we sowieso in de gaten moeten houden. Ehm, maar dat betekent niet dat als je tweede, derde of ja, ergens op nummer 9 of 10 bent geëindigd, dat je dan niet in de gaten moet houden. Want er zitten altijd mega succesvolle namen bij. Ehm, namen die onder andere de afgelopen jaren hebben gewonnen. Ja, helemaal aan het begin, de allereerste editie in 2003 won 50 Cent. Keen heeft deze, ja, deze woord als het ware ook eh, gewonnen. Zelfs grote namen als Adele, Michael Kiwanuka, Haim, Sam Smith. En de laatste jaren, ja eigenlijk... Ehm, nou, niet zo heel erg eh, grote namen. In ieder geval, in Nederland hebben ze nog niet heel erg veel eh, gedaan. De enige nog meer dan de andere. Ehm, vanaf 2015 Years and Years. Nou, daar hebben we wel wat van gehoord. Jack Garrett ook wel. In 2017 won Ray Black. Ehm, in 2018 Sigrid. Nou, die heeft ook wel eh, op eh, diverse radiostations wat eh, airplay gekregen. Maar vorig jaar, en daar hebben we in Nederlands helemaal niks van gehoord, won ene Octavian. Ehm, is een Frans-Britse rapper, singer-songwriter uit Londen. Dus ja, het gaat iedere keer alle kanten op. Ik heb het al een beetje doorgeluisterd allemaal, die, die tien acts. En ehm, wat, wat mij opviel is dat er geen hip-hop meer tegen, tussen zit eigenlijk. Ja, het gaat toch weer een beetje de kant kant op richting de ja, wat rustige indie acts. Ehm, eh, als ik een beetje doorkijk, ja, de rock komt ook voorzichtig een klein beetje terug. En voor de rest, ja, hele relaxed, eh, acts. En eh, de eerste, dat is ehm, volgens mij een dame die heet Arlo Parks. En zij is 19 jaar. Zij komt uit Londen. En ehm, nou, zij is heel erg geïnspireerd en ja, maakt een beetje muziek. En de stijl van, of tenminste ze heeft invloeden dan uit die, uh, uit die act gepakt. Als uh, Cocteau Twins, Leonard Cohen, eh, Frank Ocean en A Tribe Called Quest. A Tribe Called Quest. Ehm, dus ja, eigenlijk totaal diverse namen. Ehm, en ze zegt over zichzelf, I'm just an internet kid, doing my own thing. En eh, nou ja, dat is zeker, want ze hebben allemaal toch, alle tien, hun eigen ja, sausje zou je kunnen zeggen. Eh, dit is eh, dus de eerste vanavond eh, die je gaat horen. En je hoort meteen die hele relaxe sound, die hele relaxte vibe. de allereerste genomineerde voor de BBC Sound of 2020. Dit is Arlo Parks en Cola. Nou, lekker. Ik even een stukje nemen. me to my own devices. It's better when your Coca-Cola eyes are out of my face. I checked your phone and no surprises. She's grinning from ear to ear in purple lace. So take your orchids elsewhere. you running around over there. Yeah, you're running round over there. And now I don't really care. Cause you're running round over there. And now I don't really care. Cause you're running round over there. your t-shirt in the rain The one that makes you look like Jared Way Eating grapes in the back of the party Throwing hands cause she drank your Bacardi I know it's kinda dumb But I miss the way you dressed all punk With the black and the studs and the ripped up gloves Bet she loved your tough guy front So take I don't really care. Cause you're on your over there. And now I don't really care. Cause you're on your over there. van eh, de tien eh, genomineerd op eh, alfabetische volgorde. Ehm, de BBC Sound of 2020, zij is dus genomineerd. Ze maakt nog trouwens kans. zij zou nog zomaar eens de winnaar kunnen worden. Op 2 staat Easy Life op dit moment. Op 3 Youngblood, 4 Joy Crooks en 5 Inhaler. Dus ja die maken allemaal niet meer eh, kans op eh, die hoofdprijs. Betekent niet dat ze een minder eh, mooie carrière zullen hebben. Maar zij is nog in de race voor de eerste plek. Arlo Parks, verder ook nog Bibadubi, Celeste, Georgia, Yusuf en Squid. Nou, de eerste vijf die, hoor je nog voor tien uur. En de andere vijf die hoor je dan in het volgende uur. Arlo Parks en Cola, dat was, was in ieder geval de allereerste. was in ieder geval heel relaxed al. Zou zomaar eens heel succesvol kunnen worden. Festivals, klein podiumpje, lekker in het zonnetje. Arlo Parks en Cola. Michael Stipe heeft een nieuwe solo single. Dit is die nog met R.E.M. The Sidewinder Sleeps Tonight. Automatic for the People, daar stond het op. The Sidewinder Sleeps Tonight, R.E.M., de frontman en uh, zanger Michael Stipe. Die eh, heeft nou ook eh, een nieuwe solo single uit voor het eerst in een hele lange tijd. of in ieder geval een, tweede single voor het eerst in een hele lange tijd. anyway, ehm, die staat nog niet op Spotify. Die is een paar dagen geleden ergens verschenen, maar nog niet op Spotify. Ik denk dat dat komende vrijdag dan zou zijn. Ehm, dit was in, was in, ieder geval met R.E.M. We gaan naar de tweede genomineerde in de BBC Sound of 2020 lijst. Eh, Biba Dubi. En hoe toevallig, net zoals eh, die Arlo Parks van net, ook 19 jaar en ook uit Londen. Dit is haar eh, nieuwste single, She Plays Bass. Ik ben ook benieuwd of wie het dan gaat. Kim Deal, Kim Gordon, uh, kan we nou zijn. onder naam Biba Dubi Dus B-E-A B-A-D-O-O, eh, B-E-E. E. Biba Dubi En eh, She Plays Bass. Ik was dan eh, even benieuwd over wie, dat zou, over wie dat dan gaat. Is het dan Kim Deal van de Pixies? Of Kim Gordon van Sonic Youth? Of Tina Weymouth van Talking Heads? Allemaal vrouwelijke bezisten. Nee, even opgezocht. ze heeft het geschreven voor haar beste vriend, vriendin. Eliana eh, die uiteraard de bas speelt. Nou, zij speelt de bas. Is ook, da, is ook dat weer opgelost, uh, dat mysterie. Be by the ook genomineerd voor de BBC Sound of 2020. She Plays Bass was dat. Ook eh, al heel veel volgers online. Dus dat gaat in ieder geval lekker. Even terug naar de 90s. stukje van The Prodigy. Out of Space. Prodigy en Out of Space. Je mag zelf kiezen. Vorig jaar natuurlijk uh, Keith Flint, die overleed. Goed, eh, de derde genomineerde dan eh, voor de BBC Sound of 2020. Ehm, allemaal jonge, jonge dames tot, nu toe, tot nu toe. Oh, nou, nou weer eentje. 25 jaar oud is zij. Celeste heet zij. Celeste Wade. Um, ehm, zij is al eh, getipt voor eh, ja, andere grote dingen zoals eh, het winnen van de Brits Rising Star Award en de BBC Music Introducing Artist of the Year. Ehm, ik weet dat niet wat precies het, verschil is tussen dit. Ehm, luistert al vanaf kleins af aan eigenlijk naar ja, heel veel jazz en soul, dat maakt ze dan ook. denk aan Ella Fitzgerald, Otis Redding, Billie Holiday, Aretha Franklin, alle grote de, de aarde eigenlijk. Um, eerste liedjes schreef ze al op 17-jarige leeftijd. Nou, inmiddels is ze 25 en genomineerd voor de BBC Sound of 2020, Celeste en de nieuwe single Strange. I tried for you Trying to see through all smoke and It wouldn't move What could I do? Touch your head to pour your thoughts into my. Celeste en Strange. Ja, iedere woensdagavond tussen 9 en 10 rond eh, kwart voor 10 en kwart voor 11. Een hit die geen hit is geweest. Een liedje waarvan je het grote vermoeden hebt, het grote grote vermoeden dat het ooit eh, ja, een enorme, big, huge hit is geweest. Maar eigenlijk nooit de top 40 heeft gehaald. En eh, nou, zo ook weer in dit geval. Ik neem je even mee terug naar het jaar 1976. Het album kwam eigenlijk pas uit in 1977, ruim een jaar later. En dat had er alles mee te maken dat dit nummer eigenlijk nog wel ja, voor wat ophef zorgde in, uh, in Engeland. Typisch voorbeeld van ja, het protest dat de punkbeweging van de late jaren 70 had tegen de, de discobeweging en eh, de decadentie van de samenleving. Anarchy in the UK. Nou, anarchie, dat weet je wel, een, eh, een samenleving zonder overheid of wet. Maar gek genoeg, het nummer pleit eigenlijk niet voor anarchie. De zanger en eh, eh, de frontman van de, de Sex, Sex Pistols, John Lydon, hij vertelde aan het muziekblad Rolling Stone... Ik heb altijd gedacht dat anarchie mindgames voor de middenklasse is. Het is een luxe. Het kan alleen worden geboden in een democratische samenleving, daarom enigszins overbodig. En het biedt ook geen antwoorden. En ik hoop in mijn songwriting dat ik een soort antwoord kan bieden op dingen. In, plaats van spijtig alles zonder reden willen verwoesten. Behalve dat het jou niet bevalt. Dus NRK in de UK? Zeker niet, als het aan de Sex Pistols Never mind the bollocks, here's the Sex Dat is het allemaal waar het vanaf kwam. En dit was van het meest beroemde liedje, de Sex Pistols en Eric Anarchy in de UK. Tijd voor een stukje punk. Eh, dit geluid. Een van mijn eh, meest gedraaide albums van eh, vorig jaar. De Sex Pistols. mind the Bollocks. Here is the Sex Pistols. NRK in de UK. De hit die in dit is geweest. En straks rond kwart voor elf dan krijg je er gewoon nog eentje. NRK in de UK. Fijn, fijn, fijn, fijn, fijn, fijn, fijn. En dan... Oeh. Even weer iets van de longlist van de BBC Sound of 2020. Deze gast die staat er ook op, deze gast. Easy Life, zo noemt hij zichzelf. Nightmares. Who gives a fuck about my nightmares? Cause I can barely focus when I'm like this. And lately, 40 wins to be just priceless. I wrestle with myself and with my vices. But no one gives a fuck about my nightmares. But it's nothing you should worry yourself about. Oh, oh. It's nothing you should worry yourself about. Oh. a fuck about my nightmares. No use in running when they're right there. Face down on my pillow, cause tonight there's no surprises. You go ahead and get some sleep, I'll take the night shift. No one gives a fuck about my nightmares. But it's nothing you should worry yourself about. Oh, oh. It's nothing you should worry yourself about. Oh. all until somebody gets hurt I take it with a pinch of salt and the But I don't need to know what's real or not no more I don't need to know what's real or not no more Yeah And now my best friend's belling me like Hello, hello What your movements tonight? Are you feeling alright Should we try get a little bit Hello, lemons I've never been so tired and lately I don't feel quite right But there's nothing you should worry yourself about Oh, oh There's nothing you should worry yourself about Oh, oh En Nightmares, ook eh, een van die genomineerden van uh, de longlist van de BBC, The Sound of 2020. En eh, hij heeft ook een ander liedje, dat is samen met die Arlo Parks. dat was de eerste genomineerde die ik draaide, van dat liedje Cola. Heeft hij ook een, een liedje mee. Dit was zijn eigen track, Nightmares. Oeh, even een classic tussendoor. Led Zeppelin, Immigrant Song. Een van de beste bands aller tijden. Ik zou bijna zeggen dat het geen mening meer is, maar er, eh, gewoon een feit. Een dikke feit. Let's have in Immigrant Song. Ehm, even kijken, nog eentje dan. Ehm, in ieder geval voor het nieuws van uh, eh, 10 uur van die eh, longlist van de BBC. Ehm, deze dame die doet echt zelf, niet alleen in de studio, maar ook live. Eh, ze is producer, songwriter, beatmaker, eh, Georgia Barnes. Maar eh, ja, gewoon beter bekend haar artiestennaam als Georgia. Ehm, ze is volgens mij ook al, ja, ze is ook op Glastonbury geweest. sinds ze zeven jaar oud is, gaat ze daar eigenlijk altijd naartoe volgens mij. nu is ze inmiddels 29. ze heeft al onder andere gedrumd als sessiedrummer voor artiesten als Kate Tempest en Mika Levy. Ehm, nou, in 2015 ging ze dan door als eh, solo-artiest En heeft best al wat eh, ja, leuke liedjes uitgebracht. Eh, allemaal zelf geproduceerd dus. Ehm, denk een beetje ja, Chicago House, Detroit Techno, dat een beetje. Ehm, Started Out bijvoorbeeld. About Work, The Dance Floor van vorig jaar heb ik ook een aantal keer hier gedraaid. Dit is haar nieuwste single. En ook die is nou, behoorlijk fijn, uh, als ik zelf. En dit zijn van die lekkere, ja, elektronisch, uh, eh, dik vet geproduceerde liedjes. Eh. Georgia, vijfde genomineerde, Never Let You Go. nomineren. Je hoorde al eh, Arlo Parks, Biba Dubi, Celeste, Easy Life. En dit is Georgia. Zo heet de laatste single inderdaad. Volgend uur krijg je nog Inheder, Yousef, Joy Crooks, Squid. Ook Youngblad eh, komt er naar aan, dus kijk nog ook genomineerd. En we beginnen zo meteen met China Crisis. Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Maar nu eerst het allerlaatste nieuws. Het allereerst. En eh, daar zit hij weer hoor, in zijn nieuw uh, eh, nieuwshokje. Jimmy Spijkers, 10 uur. Dit is het regio nieuws. Mijn naam is Jimmy Spijkers. Jan Schrijver heeft dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Goorlen een ereteken ontvangen van burgemeester Mark van Stappershoef. De gemeente sprak waardering uit over wat Jan betekent heeft voor de Goorlense gemeenschap. In 2009 is Jan benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Acht van Aken wordt de nieuwe rector van het Middel College. 1 april begint hij op de Goorlense school. De nieuwe rector studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en na zijn werk is hij actief als bestuurder van Stichting Cultuureducatie Haldenbergen.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 En eh, daarna eigenlijk nooit meer iets van gehoord. Maar ze bestaan nog steeds. Ze bestaan gewoon al sinds 1979. Eh, Deze gasten van eh, China Crisis. En hun enigste hit is Wishful Thinking. Heel ja, ja, populair toen, in ieder geval toen ze die ene hit hadden. En ze waren eigenlijk deel van een soort ja, wave van nieuwe Liverpool acts in de late jaren 70, begin jaren 80. Hè. OMD had je natuurlijk ook, Echo en de Bunnyman, de Teardrop Explodes, A Flock of Seagulls. Eh, ook Frankie Goes to Hollywood. En eh, allemaal een beetje van eh, dit soort new wave synth-pop liedjes. Heel, nou ja, die typische jaren 80 sound in ieder geval. Goedenavond vrienden vriendinnen, welkom bij het tweede uur Going Underground op Lokale Web tot 11 uur vanavond nog. Ehm, vanavond, ja, wat kun je nog verwachten? In ieder geval de meest veelbelovende muziektalenten van de longlist van de Sound of 2020 van de BBC. Eh, ook nog wat muzieknieuws eh, en natuurlijk ook gewoon de tofste muziek. Heb je zelf nog ergens eh, zin in? Denk een beetje in de hoek. De alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave, punk, dat hoekje. Ehm, nou, dan mag het in ieder geval van alles zijn. Je kunt jouw verzoek doorgeven. Heel makkelijk, jouw request via 013 54 1344 of via facebook.com slash matelog. Wat wil je horen? 013 54 1344 of facebook.com slash mateloch Of facebook.com slash going underground radio. Dat is de Facebookpagina van eh, dit programma. Mag ook eh, allemaal. Ja, en vandaag zou hij 73 jaar uh, geworden moeten zijn eigenlijk. Want het is vandaag de verjaardag. Van China Crisis naar China Girl. David Bowie. En van hetzelfde album als More Than Love en Let's Dance, China Girl. Oeh, die lekkere disco sound. Geproduceerd eh, door uh, hè, van Chic. Och, helemaal niks mis mee de jaren 70 eh, periode blijft toch wel eh, mijn favoriet van eh, David Bowie. Maar daar ga ik ongetwijfeld, ongetwijfeld vrijdag iets van draaien. Want dan is het inmiddels alweer vier jaar geleden dat hij overleed. inderdaad twee dagen na ehm, zijn verjaardag inderdaad. En ook dat hij het, zijn 25e album Black Star uitbracht. Dit was in ieder geval dikke, dikke jaren 80. China Girl en dan mooi na China Crisis met Wissel Finkel, Thinking. David Bowie en na China Girl. Ehm, ja, we zitten er in de longlist voor ja, het veelbelovende muziektalent uit uh, ja, Brittannië in ieder geval, uit het Verenigd Koninkrijk. De longlist van The Sound of 2020. Morgen wordt de winnaar bekendgemaakt tien genomineerden zijn er. Nou, we hebben vorige uur al eh, de eerste vijf gehad op alfabetische volgorde. En we zijn nou gebleven bij genomineerde nummer 6. En dit is Inhaler. En eh, als je denkt van, hey, dit lijkt verdacht veel op U2. Nou, dan heb je zomaar eens gelijk. Want eh, de frontman, dat is de zoon van U2. Of uh, de Bono van U2. De... Elijah Houston heet hij, geboren in 1999. Inhaler en hun beste liedje My Honest Face. staan op Pinkpop dit jaar. Eh, de zondag 21 juni doen zij aan. Uh, eh, Inhaler met eh, dus de frontman, de zoon van Bono van U2. Die heb ik vorige week nog gedraaid, U2. Elijah Houston, zo heet hij. In 1999 geboren. Dus is nog maar een jong jochie inderdaad. En eh, je kan je wel voorstellen dat eh, dit soort liedjes het enorm goed gaan doen op zo'n en zo'n hele grote festivalweide. Dat kan bijna niet anders. We hebben ook nog een paar andere leuke liedjes. Eh, It Won't Be Always Like This en Ice Cream Sunday. Maar dit was toch wel de grote, grootste hit in ieder geval in de alternatieve charts afgelopen jaar. My Honest Face van Inhaler. Ze hebben nog maar een paar singles uit, maar hopelijk komt er dus een, een album, een debuutalbum van deze gast aan. Degene die er sowieso met een nieuw album aankomen, dat is deze band. Hun vierde moet het dan worden dit jaar. Die XX, dit is Crystallized. Tell me crystallized And you've got the faith That I could bring paradise I'm forgive and forget Before I'm paralyzed gotten closer to the sun. And I've done things in small doses. So don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I've kept closest. Hi, hi, hi. die dan ook echt langzamer gaat. The XX en uh, Crystallized. Ook een keertje Islands van dit eh, album draaien is ook goed. Maar ze komen dus met een nieuw album. Hun vierde gaat het worden. Dit jaar moet dat uh, uitkomen. we dus hebben nog niks bekend van een datum of een titel of zo. Maar wel fijn dat, we, dat, het, dat het nieuws er in ieder geval is. Want het laatste album was ook erg goed. The XX en Crystallized. Dan weer iets ja, van die longlist van de Sound of 2020 van de BBC. Youssef. Ehm, hij, ja, hij is 24. Hij komt uit Glasgow. Ehm, en hij maakt een ja, mix van van soul en pop. Uh, dit is uh, een van zijn liedjes. Nou, dan hoor je meteen dat soul-pop geluid. Loverboy heet dit. Zevende genomineerde, Youssef. Loverboy. I play to the party. I see you outside. Counting the money. Can see in this light. Need something stronger. machine now. I look into your eyes. I see everybody. I just feeling tired. The eyes saying sorry. Are you alright? I make up a story. Hell yeah, I'm fine. Don't know what to say now. Four drinks at a time. I got this under control. Like you don't still have a part of my soul, but you are still innocent, lovable. Every little thing is gonna be alright, lovable. Just put your hands up, put them in. I love a boy. Take another drink, I'm into the night. Love a boy. Let's see if you believe in your life. Some say it's easier said than done. Pride off my demons, believing in love. Though I still want you, I walk into the sun. Cause I'm feeling better when I'm having fun. Very happy till that I got this under control. Like you don't still have part of my soul, but you will still here missing. to put them in the sky. Love above. Oh, take another drink, we'll fade into the night. Youssef en Loverboy. Deze wil, die, eh, wil heel graag horen. Foo Fighters en Monkey Ranch. aanvragen. Heerlijk dit uh, gitaargeluid van de Foo Fighters. Monkey Ranch. En ehm, ja, ook zij komen met een nieuwe plaat dit jaar, de Foo Fighters. Er zijn namelijk een eh, aantal eh, foto's op een Instagram-pagina verschenen. Met onder andere een microfoon in een badkuip. Dus je zou bijna klinken dat het een album wordt dat een beetje zo gaat klinken. ik hoop het ook niet. Ja, je weet het nooit eh, bij de Foo Fighters. Altijd eh, flauwe geintjes en eh, trucjes. Foo Fighters Monkey Ranch. Ehm, ja, nummer 8 dan. Genomineerde nummer 8 uit de BBC Longlist van The Sound of 2020. Ehm, allemaal ja, talenten die uh, nou, mogelijk het komend jaar gaan doorbreken. ik vind persoonlijk dat er een aantal eigenlijk al zijn doorgebroken. Uh, Youngblood bijvoorbeeld komt zo meteen er nog aan. Ehm, maar ja, het ziet er allemaal in ieder geval mooi uit. In ieder geval zo'n nominatie is al... nou, doch succesvol en positief. Ehm, en ik zei het eh, het vorige uur al, niet, eh, geen hip-hop eigenlijk meer dit jaar, maar vooral een beetje dat gitaar, het indie geluid dat eh, terugkomt. En ook heel erg veel soulvolle pop en jazz. En ook deze mevrouw maakt dat. Joy Crooks, een van de grootste talenten van dit moment. Slechts 20-jarige artiest maakt een nou, ontspannen mix van die soulvolle pop en jazz. En gooit al in ieder geval in Thuisland en Nederland hoge ogen bij fans en smaakmakers met haar dis, distinctieve geluid en opvallend scherp geschreven songteksten. Dit is haar meest succesvolle liedje tot nu toe. Mother May I Sleep With Danger. please has been knocking on my door since I was 17. Oh, oh, you saw, but you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I don't understand how you can hold me back. You said, baby, learn your lessons when you step on crack. So there's no time to fall, existence will call. Anti experimenting. And I guess there's just no other way. I've been drawn to a new escape. Cause I'm wearing bamboo and I'm picking up zoots. I've slipped away. Now I'm tonguing on a rizzler. And your sashay snow's a deal for us. Oh, a danger's got me wrapped up round its thumb, but it's no trap, cause I'm in love. I said. more than a wish, it's a dream. Now I don't understand how you can hold me back. You said, baby, learn your lessons when you step on crack. more than a wish, it's a dream. Anglers, Ook eh, nog veel mooie dingen gemaakt in eh, de jaren 80. Always, the Sun en eh, Golden Brown en noem het allemaal maar op. De Skin Deep. Maar ja, in de jaren 70 maakten ze toch wel het beste materiaal. No More Heroes, daarvoor Joy Crooks en Mother May I Sleep With Danger. Ehm, nog twee eh, nomineerden te gaan van eh, die longlist van eh, de BBC Sound of 2020. Morgen wordt de winnaar bekendgemaakt. Um, ik draai ze in alfabetische volgorde. Dus ja, het is nou even toeval dat al die soulvolle jazz dingen achter elkaar zaten. Maar je krijgt nou in ieder geval nog zo meteen Youngblood. Beetje opvallend dat die genomineerd is. Want die gaat eigenlijk al een paar jaar heel erg lekker. Maar nu eerst een bandje genaamd Squid. En die hebben eigenlijk al nou, toch wel een, een, een hit in het alternatieve circuit. Dat is The Cleaner. Denk een beetje aan uh, ook wel een punky, punk een beetje. Uh, als Talking Heads, Ecstasy, Television, is toevallig, want die ga ik zo meteen nog draaien. En Neu. Um, dit nummer duurt volgens mij oorspronkelijk 7 minuten, maar godzijdank is er ook een, een radio-edit. Ondanks dat die 7 ja, zeven nummer, minuten lange editie ook gewoon goed is hoor. Maar hè? we zitten op de radio, dus een nieuwe de radio-edit. Squid and the Cleaner. cleaner. Nou, de cleaner die is hier ook even eh, langs geweest. Heel onze radiostudio die lag nog vol met eh, kerstboomnaalden. Maar die zijn inmiddels allemaal, uh, allemaal weggestofzaakt. Dat is mooi. Squid en de cleaner genomineerde nummer 9. meteen nog nummer 10. Maar nu eerst. Ja, dus bijna kwart voor. Dus de hit die geen hit is geweest. Een liedje waar je het eh, grote vermoeden hebt dat het eh, ooit eh, een enorme hit is geweest, maar uiteindelijk gewoon nooit in de top 40 heeft gestaan. We gaan terug naar het jaar 2006. In dat jaar kwam haar tweede album uit. Het album Back to Black. Ik heb het over Amy Winehouse. Laatst nog die ja, trieste documentaire op tv. Wel een hele mooie docu uh, overigens. Werd maar 27 jaar oud en... Ja, je gelooft het niet, maar eigenlijk bijna niks van Amy Winehouse is eigenlijk een hit geweest. Eh, die Rehab, dat werd nog wel eh, redelijk succesvol. Ook dat koffertje met Mark Ronson, Valerie. Maar Back to Black werd in eerste instantie ook geen hit. Pas toen ze overleed, haalde dat het op 40. Ja, en verder... Um, Tears Dry on Their Own, nooit een hit geweest. Love is a Losing Game, nooit een hit geweest. Art Day Will Come, ook nooit een hit geweest. En ook deze... Het liedje wat ik nu ga draaien is nooit officieel een hit geweest eh, in Nederland. Het is een eh, ja, brutaal eerlijk nummer. Waar eh, ja, Winehouse eigenlijk allerlei ondeugden bekend. En ook wel leuk, het nummer verwijst naar niemand minder dan Roger Moore. De, ja, de Britse geheimagent James Bond. Hij speelde in zeven films van 1973 tot 1985. En de tekst in kwestie luidt... By the time I'm out the door... You're Tear Me Down eh, Like Roger Moore. Dus je gaat er vanaf nu toch anders naar luisteren. En als acteur eh, grapte dat hij geen idee had waarom Winehouse even koos hem in de teksten op te nemen. Tenzij ze een woord wilde, eh, dat rijmde op door of geen woord kon vinden dat rijmde op Connery natuurlijk. Hè? De de, de James Bond, laat ik het zo dan zeggen. Amy Winehouse, officieel nooit in dit geweest in Nederland. You know, I'm no good. And en You Know I'm No Good. Zometeen nog een eh, heel lang liedje. Ruim 10 minuten. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Nu eerst nog eh, de tiende genomineerde Youngblood samen met Dan Reynolds en Original Me. is hij. En een eh, beetje opvallend dat hij eh, nou nog eh, genomineerd wordt, want hij is eigenlijk al een paar jaar ontzettend lekker bezig. Dit is een van zijn allerlaatste singles samen met Dan Reynolds, die ken je als de frontman en de zanger van de Imagine Dragons. Original Me, zo heet het. De tiende en laatste genomineerde in ja, de BBC Sound of Longlist. Eh, morgen dan wordt dus eh, de winnaar bekendgemaakt. Um, nou is het uh, tijd voor een long song. Een liedje dat nou, langer duurt dan de gebruikelijke duur van 2 tot 6 minuten. television, stukje punk. ja, we blijven een beetje in de punkhoek, want die Youngblood is eigenlijk ook wel een punkje, jongen. television, ehm, ik heb begin dit, dit programma iets van de Strokes gedraaid. Ehm, nou, de Strokes die waren onder andere, of zijn eigenlijk nog steeds heel erg fan van dit bandje, Television. 1977, toen uh, bracht hij zijn plaat uit. En eh, daarop was dit de, ja, eigenlijk het meest succesvolle nummer. Het duurt eh, maar liefst ruim 10,5 en een halve minuut. En nou ja, die Strokes die waren er dus heel erg fan van, nog steeds 25 jaar later. Inmiddels 45 jaar later. Ehm, het gaat om dit liedje, Television en The Marky Moon. Ontzettend belangrijk geweest voor de punk. Misschien heb je het nog nooit gehoord, maar dat komt dus vanwege de radioduur. Of ja, vanwege de, de, de duur in het algemeen van het liedje. Maar eh, waanzinnig in ieder geval dit. Eh, 10 minuten lang. Television en de, de Marky Moon. Iedere woensdagavond ook eh, aan het eind, tegen het eind van het programma een lekkere lange, een lang liedje. Langer dan eh, de gebruikelijke radiominuten, eh, tussen de 2 en 6 minuten. Volgende week dan ehm, ja, allerlei acts die op uh, Eurosonic Noorderslag staan. Sowieso heb je eerder vanavond ook al heel veel acts gehoord. Eigenlijk of een aantal acts die op dat festival staan. Ik denk niet dat we dezelfde gaan draaien, want er staan een paar eh, honderd acts eh, op dat festival. Eurosonic Noorderslacht, uh, eh, muziekconferentie en showcase festival voor en over Europese popmuziek. Dat jaarlijks vier dagen lang in januari de Nederlandse stad Groningen plaatsvindt. Ehm, is al sinds 1996, dus de 24e editie wordt dit dan. die begint volgende week woensdag 15 januari en dan, die, die duurt dan tot zaterdag 18 januari. Um, voor Television met Marky Moon hoorde je nog Youngblood. daar wil ik nog heel even over zeggen dat hij op zijn vier jaar... Op vierjarige leeftijd met de gitaar al eh, begon te spelen. Hij werd aangemoedigd door zijn vader, die een eh, gitaarwinkel had. Eh, en zijn grootvader, die heeft zelfs nog opgetreden met T-Rex in de jaren 70. Vond ik eigenlijk nog het leukste weetje van, van allemaal. En ehm, inmiddels is ook de line-up voor Coachella 2020 bekend. Er zullen ex staan als Travis Scott, Frank Ocean, Rage Against the Machine. Ik had die laatste twee uh, eigenlijk nog wel willen draaien. Maar ja, helaas geen tijd meer voor. Ook eh, Lana Del Rey en Tom York die komen naar dat festival. En ook de Nederlandse Turkse band Alting staat daar. Nou, daar sluit ik dan mee af. Denk een beetje aan King Gizzard en the Wizard en uh, Tame Een beetje die psychedelische rockkant. Eh, kant. Dit zijn ze, Alting Gun met Gokka Dunja. Ik spreek je vrijdag. dünya gam yükümüzsün Söyle söyle fani dünya dert küpümüzsün Koca dünya gam yükümüzsün Söyle söyle fani dünya dert müsün? dünya dert küpümüzün Hey gidi koca dünya gam yükümüzün Söyle söyle fani dünya